Eerst mochten alleen Fransen die al minstens 25 jaar op het eiland woonden stemmen. Nu wordt dat 10 jaar. Daar zijn de oorspronkelijke bewoners van het eiland woest over. Zij strijden al jaren voor onafhankelijkheid van Frankrijk... en zijn bang dat hun stem nu minder waard wordt. Ze bezetten een belangrijke weg en er braken rellen uit... Frank Frankrijk heeft nu 600 zwaar bewapende agenten naar Nieuw-Caledonië gestuurd. Die moeten zorgen dat het weer rustig wordt. Er is vannacht een jongen van 19 opgepakt in Hogeveen voor een dodelijk ongeluk daar. Hij eindigde eerder die avond met zijn auto in een weiland. Een jongen van 18 die met hem meereed raakte ernstig gewond en overleed uiteindelijk. De politie denkt dat de bestuurder onder invloed was en dus werd hij opgepakt. In Etteleur in Brabant is een bestuurder ingereden op twee fietsende agenten. De man slingerde eerst over de weg en toen de politie hem een stopteken gaf, reed hij op ze in. Een van de agenten raakte lichtgewond. De man is opgepakt. En voor het eerst in vijf jaar is er weer een Pride in Den Haag. Door corona, slecht weer en klimaatdemonstraties ging het de afgelopen jaren steeds niet door. Dit weekend dus wel. En mensen vieren niet alleen feest, maar voeren ook actie. Zo liepen ze gisteren een protestmars. We staan hier omdat wij vrij willen mensen reageren gewoon nog steeds raar. En ik vind dat gewoon stom, weet je wel. Je moet gewoon in deze maatschappij kunnen zijn wie je wil zijn. En het maakt niet uit geloof, geaardheid, wie je wil zijn, weet je wel. En daarvoor loop ik hier. We're here, we're queer, we never gonna disappear, we're here. Straks staat er nog een Pride Brunch op het programma van de Pride in Den Haag. Krijg je nog het weer? Op veel plekken is het zonnig. Vanmiddag komen wat meer wolken en kan er ook een bui vallen.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 Yes. ¿Vamos a almorzar? Yeah, man, I'm ready. I'm hungry to bite a meal. Bueno, ¿a dónde te gustaría ir? Well, let's go up to Harlem, man. Let's go up to Fat Mama Soul Food. Ven acá, ¿no quieres ir al foro no, de los Four Seasons? No, no, no Seasons, baby. ¿Qué tal la, la Fonda del Sol? Fonda del Sol, ain't got no soul there, man. Bueno, bueno, y entonces, a, bueno, ¿a dónde quieres ir entonces? Uptown, I'm trying to tell you, man. I got a cab waiting out here. Spanish rice is Oye, city, muy buena idea. ¿Cuál es la receta del Spanish rice? Spanish rice? Sí. Oh, man, it's a gas. You get your big batch of rice and you cook it up, you boil it, you dig? Mm -hmm. Then you saute the onions, and you get your green pepper and chop it up real fine and get you some celery too. Chop it up the same way. Whoa. And then you get you some oil and you mix all this jive up. You don't have to use oil if you don't want. A lot of people use fat back. you know. Oh, you can you put some mushroom in there too, get some tomato sauce and some of that paprika, make it nice and red and curry. You know, get oh, some hot peppers and Tabasco, you know, some salt, and you grind up some beef in there. Wow, I'm. vamos, get you some oregano, and man, you talk about some crazy eating. Ooh, Yo estoy listo ya, cuando tú quieras. Come on, let's go. Tú quieras, vamos. Can't wait now, now. Ja, een smeug appetizer aan het begin van het eh, tweede uur van ZFM Jazz. Trompetist Clark Terry en zijn buddy Chico Variel met het nummertje Spanish Rise uit de eh, 1966. Welkom terug bij ZFM Jazz live vanuit de eh, Zandvoort. Ook het tweede uur, swing in the grooves, fantastische muziek. En blijf aan je toestel gekluisterd. Hier komt ook een eh, nieuw album alweer voorbij. In het eerste uur hadden we al de nodige nieuwe albums. Maar ook in het tweede uur hebben we enkele fraaie nieuwe releases. keyboardspeler Edgar van Asselt had eh, vorig jaar een eh, album uitgebracht. Dat was aan mijn aandacht ontsnapt. Dus vandaar speciale attentie vandaag voor dat album. Eh, The Gentle Insult geheten. En daarvan hoorde je titelnummer met Jeroen Vierdag op bas en George Rossi op drums vibrafoon. Het is echt een heel kleurrijk album. Ehm, met ja, allerlei composities van eigen hand van die Edgar van Hasselt. Ehm, ja, eh, fraai klinkend. Een eh, hele fraaie, ehm, eigenzinnige eh, songs die af en toe de luisteraar een beetje op het verkeerde been zetten. Maar alles is ja, heel, heel toegankelijk komen we bij een favoriet onderwerp. een onderdeel van ZFM Jazz uitzendingen. Ehm, luister maar. FM Jazz Top 2024 cover-up An Open Body ZFM Jazz. jazzmuzikanten zijn vaak van eh, vele markten thuis. Van de ene kant omdat ze dikwijls een brede interesse hebben. En van de andere kant kanten niet vast willen blijven zitten in één genre of stijl. Eh, eh, en ook omdat er gewoon een ehm, brood op de plank moet komen natuurlijk. Eh, een van dat soort eh, mensen is eh, Ruben Trent, een gedreven singer-songwriter van de garage rockband The Tambles. Maar tevens een begnadigde jazz-trompetist. En in die hoedanigheid nam hij een album op vol covers van een van zijn favoriete rockbands, The Rolling Stones. En daar hoorde je dus zijn cover van Under My Thumb met stippen binnengekomen op het plek 1801 in onze ZFM Jeffs. Top 2024 cover-up jazzy covers van eh, nummers uit de NPO Top 2000. Mm, sommige eh, popsongs worden zelfs een eh, soort gemeengoed in de jazz. denk aan Tears in Heaven van Eric Clapton... Eh, Sting heeft ook de nodige nummers eh, die gecoverd zijn door jazzartiesten. Eh, uh, en zo ook Europa van Carlos Santana. En dat hoorde je hier in een sensuele uitvoering van onze tenorsaxmeester Diego Rivera. Van zijn meest recente album With Just the Words. Dat ik ook al eerder dit jaar draaide. van dat Positone label. Ik kan het maar niet vaak genoeg zeggen. Eh, eh, zijn cover van Carlos Santana Europa binnengekomen op plek 901 in de top 2024 cover-up. Hoogste tijd voor wat eh, orkestwerk, big werk. Um, Jasper Staps en zijn Paradox Jazz Orchestra met hun tribute aan de Skymasters. Um, die heb ik al vaker gedraaid, maar is echt een geweldige plaat. Hier komt die, Absolutely Not. Jazz. schotelde je nog een keer het eh, album van Ulysses uh, eh, Jr., Ulysses Owens Jr., de drummer voor, met zijn Generation Y band aankomend Amerikaans talent, die de tijden van eh, ja, de big bands een beetje doen herleven. Maar het klinkt allemaal heel losjes en toch eigen tijd smullige blazen. Bij het nummertje Chicken en Dumplings van het album New Beat. En om onze honger naar big band sounds een beetje te stillen, volledig te stillen. Ehm, een persoonlijke favoriet: de Flying Horse Big Band... onder leiding van die saxofonist Jeff Rupert. Vaker gedraaid ook door mij, ja, niet te versmaden. Hier komt hun eh, uitvoering van het welbekende Inner City Blues... van eh, eh, Marvin Gaye. Met op vocale T-Bone. dancing now. I'm coming to talking about inflation. There's no chance to increase finance. Bills tied up, sky high. Lord, they're sending our boys off to die. Made me wanna holler the way you do my life make me wanna holler. The way you do my life now. Da da ba ba do da ba do ba da ba ba ba ba da ba ba ba da ba ba do da ba ba ba ba. Oh Lord. boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, breaks, setback, natural factors. I can't pay my taxes. Made me wanna holler, throw up both of my head now. Made me wanna holler, throw up both of my head. Da da da da ba ba ba da ba da ba ba da trigger happy police. God knows where we're heading. All the panic is spreading. Maybe wanna holler. They don't understand. I don't maybe wanna holler. Throw up of my head, holler. me wanna holler. een eh, Frans-Marokkaanse trompetist, record producer, componist, songwriter. Ook zo'n muzikant die zich moeiteloos begeeft op het vlak van de jazz, pop, hip-hop en rock and roll. Een beetje een uh, grappen maken en eh, excentriekeling op het toneel, maar vergis je niet. Hij kan steengoed de trompet spelen. <clears throat> hij stond volgens mij al op het podium met Ibrahim Malouf, Lakitia Benjamin en ook Erik Truvas. Nu is er zijn debuutalbum Good Boy getiteld met de stukken van eigen hand. Waaronder Vicky Stingers, een woordgrapje denk ik op Sticky Fingers van Rolling Stones. Van het album dus Good Boy door Daoud. Uit, eh, ja, heel recent eh, uitgekomen. Je merkt wel heel veel uh, blazers vandaag, trompetisten. ook komt nu Ryan Cable voorbij, de trombonist met zijn groep Catharsis. En uh, op vocale een speciale bijrol of gastrol voor eh, Camila Mezza, de gitarist en vocaliste. Mooi nummertje, Become the Water. If I told you here and now is all we have, would you still hear me? What if we are blind, all of us, imagining there was a time when great was real? Our weakest link is fear of losing greatness. Get on stage before the curtain falls, before the blindness Messiah. Eh, met een glansrol voor Camila Meta, de vocaliste... Eh, find the common, shine the light, become the water, put out the fire. Nou, lijken me toepasselijke woorden voor de huidige tijden. En komen we bij een oud-gediende, Ben Sidran, de pianist, zanger-songwriter, vocalist. Uh, al ja, meer dan vijf decennia eh, eh, schrijvend en zingend en muziek uitbrengend. En dit komt van zijn allerlaatste album, Rainmaker. Nou, ook een paar maanden geleden uitgekomen. Someday Baby, Ben Sidran. Met eh, onder meer ook zijn zoon Leo Sidran in de band. someday, baby, we will all be free. Someday, baby, we will all be free. I'm gonna open up a window, open up a door. On that day, baby, won't hide it no more. One day, baby, we will all be free say, baby, we gonna knock on wood. Someday, baby, I'm gonna knock on wood. Well, we gotta get lucky, but you know that we could. Don't wait to feel better until you start to feel good someday, baby. We will all be free, you and me. all be free. Open up a window, open up a door. On that day, baby, won't hide no more. Someday, baby, we will all be free. Someday, baby, you will accompany me someday, baby will accompany me. Arm in arm, hand in hand, side by side, into the promised land someday, baby. Someday, baby. Someday, baby. We will all be free, you and me. all be free middle. We in drag from side to side in all directions. Please grant me wisdom to accept the things I cannot change and just move on. Life is just better when you move on. Just let it go and move on. Just let it go days like this I'm searching Peace of mind uncertain I need to free myself a helpless situation Fighting battles I unite Open up and free your mind Just let it go and release it out there Out of the prisons of your mind move on. Jazz. We gotta move on. En dat eh, moet ik ook plaatsmaken voor het volgende programma. Blijf luisteren naar ZFM en vooral naar ZFM Jazz. Mijn naam is Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Tot een volgende keer en maak er vooral een hele mooi Pinkster weekend van.